Acteur Buck Groenhof is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Utrecht is hij schuldig aan het deelnemen aan een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschriften. Het OM had 4 jaar geëist. Groenhof leidde de vastgoedtak van SNS Reaal. Door problemen bij dit onderdeel kwam SNS zodanig in de problemen dat het bedrijf begin 2013 gered moest worden door de staat. Paus Franciscus heeft gesproken met de omstreden aartsbisschop van Lyon, Barbarin. Tegen Barbarin lopen twee strafrechtelijke onderzoeken... omdat hij kindermisbruik door priesters zou hebben toegedekt. De aartsbisschop spreekt de beschuldigingen tegen... en hoopt op steun van de paus. Die liet eerder deze week al weten dat hij de Franse aartsbisschop niet zomaar laat vallen. In de Middellandse Zee, zo'n 300 kilometer ten noorden van de Egyptische havenstad Alexandrië, zijn wrakstukken gevonden van een verdwenen Airbus van Egypt Air. Dat heeft het Egyptische leger op de staatstelevisie gezegd. De Egyptische marine zou tijdens het zoeken ook enkele eigendommen van passagiers hebben gevonden. Naar de zwarte dozen wordt nog steeds gezocht. Het toestel verdween in de nacht van woensdag op donderdag toen het onderweg was van Parijs naar Cairo. Er zaten 66 mensen aan boord. India beleeft de warmste dag uit zijn geschiedenis. Tijdens een hittegolf liepen de temperaturen in de stad Palodi in Rajasthan op tot 51 graden Celsius. Het vorige record uit 1956 stond op 50,6 graden. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog heter wordt. De hittegolf in India komt bovenop de al heersende droogte... waardoor oogsten zijn mislukt en er bijna geen water is. Honderden boeren hebben zelfmoord gepleegd... omdat ze hun leningen niet konden afbetalen. Het weer, vrij veel wolken, af en toe motregen, maar nu en dan ook nog wat zon. Bij maximaal 18 graden.